Dikte hard met het NOS Journaal. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van een woningcorporatie aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Door dit wanbeleid leed de corporatie, de landelijk opererende SGBB, een miljoenenverlies. Centraal Fonds Volkshuisvesting is toezichthouder voor woningkoopbouwcorporaties, maar functioneert ook als noodfonds. Het moest daarom 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. Het fonds zegt dat het de commissarissen had gewaarschuwd dat bouwplannen van de directeur veel te ambitieus waren. Toch keurden ze de plannen goed. De commissarissen wijzen alle aansprakelijkheid af. Volgens hen zijn ze niet gewaarschuwd voor een dreigend faillissement. De Tweede Kamer is tevreden dat er toch een soort elektronisch patiëntendossier komt. Eerder dit jaar verwierp de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel voor zo'n dossier. Maar vorige week werden patiënten, artsen, apothekers en ziekenhuizen het erover eens dat patiëntgegevens toch moeten kunnen worden uitgewisseld. Dat gebeurt regionaal. Patiënten kunnen zelf aangeven of ze willen dat de informatie ook landelijk beschikbaar wordt. De SP en PVV zien niets in het nieuwe systeem, ook omdat het mede wordt betaald door de verzekeraars. De fractie van de PVV in het Europarlement gaat met vier leden verder. Het voormalige fractielid Van der Stoep is niet meer welkom. Zo hebben zijn PVV-collega's besloten. Van der Stoep stapte in augustus op als Europarlementariër... nadat hij met drank op een ongeluk had veroorzaakt. Hij werd al vervangen door zijn partijgenoot Zijlstra. Maar omdat er voor Nederland een extra zetel bij komt... was er een vijfde plaats voor een PVV'er. Van der Stoep wilde die zetel graag innemen... maar volgens PVV-voorman Matlener ontbreekt het noodzakelijke vertrouwen de Stoep zal nu waarschijnlijk los van de PVV toch in het parlement terugkeren. Hij is verbijsterd en spreekt van een dolksteek in zijn rug. Het weer vanavond nog enkele buien, vannacht alleen in de kustprovincies. In het noordwesten staat een harde tot stormachtige wind. Morgenochtend eerst buien met zware windstoten, later ook hier en daar opklaringen. Temperatuur morgen graad of 8. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. De herhaling van ZFM Jazz. we people Strange things happen every day. Ja, dat weten we allemaal. Dat is zo en dat maakt ons leven ook interessant. En dat is in de jazzwereld ook leuk omdat er veel geïmproviseerd wordt en daar de mooiste dingen gebeuren. Welkom in het tweede uur van ZFM Jazz op deze zondagochtend. Dit was Chris Barber met uh, Ottilie Patterson die uh, zong een opname uit 1958. Dat is een mooie stap naar een orkest uit Frankrijk dat eh, ook in deze stijl speelt. Het orkest van Jacques Doudel. En die hebben een heel mooi nummer van Charles Trenet op de plaat gezet. Menil Montant. madame, c'est là que j'ai c'est mon cœur. C'est là que j'ai retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient Quand je revois ma vieille maison grise, ou même la brise parle Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des cieux rieurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique. 我梦。 is kenbaar de big band van Count Basie. Dames en heren, de studio van ZFM die ligt midden in het centrum, vlak tegen het gashuishofje Hofje aan. En hoe leuk is het niet om eh, actie te mee te maken van luisteraars. Zo werd er een half uur geleden op ons raam geklopt en een... Eh, aardige mevrouw uit het gashuishofje wenkte ons en vroeg ons mee te komen naar de overkant van de straat en drukte ons eh, ongeveer 60, 70 LP's in de hand en zei dat we daar heel veel plezier moesten mee hebben. En dat hebben we. Er zit heel veel jazz bij. Dank u wel. En we gaan er gelijk, eh, eh, we gaan er gelijk iets mee doen, mevrouw. Uh, een van de LP's, daar staat de big band van Les Brown op. En hij heeft als zanggroep de Ames Brothers. En zij spelen en zingen het prachtige nummer Undecided. You say it's yes and then it's no, you say you stay and then you go, you're undecided now. So what are you gonna do? First you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make much sense Cause you keep me in suspense and you know it you promised to return when you don't I really burn Well, I guess I'll never learn and I show it If you got a heart and if you're kind They don't keep us apart, make up your mind You're undecided now, so what are you gone? First you say you do and then you don't, no you don't And then you say you will and then you won't, no you won't You're undecided now, so what are you gonna do? How you wanna play and then it's no, then it's no And when you say you stay, that's when you go, when you go You're undecided now, so what are you gonna much sense Cause you keep me in suspense and you know it You promise to return when you don't I really burn Well I guess I'll never learn and i show it If you got a heart and if you're kind Then don't keep us apart, make up your mind You're undecided now, so what are you gonna do? You say it's yes and then it's no You say and then you go You're undecided now So what are you gonna do? Undecided, Les Brown en his band of renown met zang van de Ames Brothers. We hebben vandaag een uitzending, dames en heren, met eh, ehm, diverse presentatoren. En in het eerste uur hoorde u al eh, onze eigen Zandvoortse Adam Spoor. Eh, die niet alleen vandaag presenteert, maar vandaag ook gaat spelen aan met zijn quintet. Ja, dat is uh, vanmiddag. Hè? Van, en waar ga jij spelen? Eh, oh, in, om drie uur vanmiddag in de rusthoek in Bloemendaal. Oh, ja. Nou, dus eh, de rusthoek is nog steeds bezig, doet het al jaren. Wij ja. kondigen regelmatig aan dat daar allerlei eh, muziek is en allerlei stijlen en vormen. Leuk om dat te horen. En doe jij nog meer eh, de komende tijd ja, in het Zandvoort? We, we, gaan weer een beetje actief worden in Zandvoort natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang op zondagmiddag bij Café Alex gespeeld op het Gassersplein. Helaas eh, heeft hij de geest gegeven. Maar we gaan volgende week, onthoud het, volgende week vanaf 4 uur live spoor 5 in het wapen van de Zandvoort. Nou, en hoe klinkt spoor 5? Kun je dat ook laten nou, horen? Nou, dat kan, kan je zo horen, want ik heb net eh, even aan de techniek een eh, cd'tje gegeven. En er staat op een compositie van onze pianist Frans van Tongeren. En dat heet Fiesta Domestica. Gobim, gespeeld door het Ramsey Lewis Trio, een live-opname uit 1965. En dan gaan we nu naar een heel ander chapiter. Ik kwam in de platenkast tegen een cd van Jimmy Scott. Jimmy Scott is een Amerikaanse zanger die eh, geboren is met het Kalman-syndroom. Dat eh, als gevolg heeft, dat is een eh, genetische afwijking, als gevolg heeft dat zijn stem eh, een hele hoge contra-alt is gebleven zijn hele leven. Hij is klein van stuk gebleven en heeft een hele hoge stem, maar kan geweldig zingen. In het orkest van ehm, Lionel Hampton werd hij stevig aangekondigd als Little Jimmy Scott, omdat hij zo klein was. Hij is inmiddels 86, treedt nog steeds op op... Eh, ehm, YouTube zijn nog recent opnamen. Geweldig, indrukwekkend. We gaan hem nu horen in een eh, song Everybody Needs Somebody. Eh, vol, volkomen harmonie van de linkerhand en de rechterhand natuurlijk El Garner Trio. Opname uit 1954. We gaan nu naar iemand die mag in dit programma niet ontbreken. Chad Baker met het nummer The Lady is a Tramp. Chet Baker, The Ladies a Tramp. Dat is een nummer dat we natuurlijk allemaal kennen van eh, de heer F. Sinatra. Die dat eh, eh, wereldwijd bekender heeft gemaakt. En Sinatra is ook de, een, een, lichtend voorbeeld voor onze Adam. En... Het is niet gewoon dat we hier steeds reclame gaan maken, maar omdat we toch een gevarieerd programma hebben vandaag, gaan we nu Adam laten horen in een opname waarvan de titel natuurlijk heel mooi is. One for the Baby and One for the Road. It's quarter to three There's no one in the place Except you and me saw Saddam of Joe I got a little story I think you should know We're drinking, my friend one for things I like to say And if I'm gloomy Please listen to me Till it takes away Well, that's how it goes Joe, I know you're getting anxious to close for my baby Jordan with On the Sunny Side of the Street. on the Sunny Side of the Street. En jazz kent vele facetten. Zo kun je ook natuurlijk stukken opnemen met een, eh, eh, met een eh, DJ. En dat is natuurlijk ook wel heel aardig. Dan krijg je een leuk product, speciaal geschreven. Bossa Adamo. down. met Back to Black. Helaas is er niet meer onder ons. Wij gaan verder met Lou Rolls, de jarige van vandaag, met A Natural Man. You know, there was a time when if someone told you to do something, you did it. Bam, right on, no questions asked. It was yes sir and yes ma'am, you never said no, you know. <laughs> But you know, things are changing nowadays. It's a new day, babies. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no gold watch for working 50 years from now.

dames en heren, luisteraars. Onder de klank van Lou Rolfs nemen wij afscheid van u. Het was een eh, zeer gevarieerde uitzending, mogen we wel zeggen. Eh, bedankt voor het luisteren. En volgende week zondag zijn we weer van de partij met uh, weer uitgekiende en mooi en interessant jazzmuziek. Dankjewel. Tot dan. Fijne dagen.